Het gaat vooral om grote organisaties die actief zijn in de grote steden. Opvallend in de lijst is ook WZH Haaglanden, de plek waar de moeder van staatssecretaris Van Rijn wordt verpleegd. Van Rijn heeft de lijst met verpleeghuizen gepubliceerd onder druk van de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat de inspectie altijd vroeg aan de bel trekt en dat de instellingen de kans hebben zich te verbeteren. De man die is veroordeeld voor het afpersen van supermarktketen Jumbo gaat in hoger beroep. Hij ontkent dat hij de dader is. Bij Jumbo kwamen vorig jaar 15 dreigmeldingen binnen. Bij twee filialen in Groningen werden explosieven geplaatst. Eén daarvan ging daadwerkelijk af. De politie kwam de man op het spoor door de kookwekkers die gebruikt zijn bij het maken van de bommen. De man bleek een van de kopers van zo'n kookwekker. Ook werd zijn DNA gevonden onder de postzegel van een bombrief. De rechtbank veroordeelde de man tot acht jaar cel. De trend dat jongeren steeds minder roken, drinken en blowen heeft zich ook vorig jaar doorgezet, zegt het Trimbos Instituut. Daling heeft te maken met nieuwe campagnes en veranderde wetgeving. Zo is het sinds twee jaar verboden om alcohol of tabak te kopen onder de 18. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een nieuwe trend. Steeds meer jongeren ontdekken lachgas. Bijna 1 op de 12 scholieren heeft dat wel eens gebruikt.